Medewerkers van de crisisdiensten hoefden de afgelopen jaren zelfs minder in actie te komen. De politie kreeg daarentegen wel meer meldingen van verwarde personen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is dat niet terug te zien in de declaratiecijfers van GGZ-instellingen. Mogelijk gaat het bij de politiemeldingen niet alleen om psychisch verwarde mensen, maar ook om ander afwijkend gedrag. President Trump gaat onderzoeken of nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen ingevoerd kan worden tegen China. Het is een reactie op de heffingen ter waarde van 50 miljard dollar die China woensdag aankondigde op onder meer sojabonen en vliegtuigen. Trump noemt dat oneerlijke wraak van de Chinezen. Die hadden met hun heffingen gereageerd op de belasting die de Amerikanen eerder die dag hadden ingesteld op 1300 Chinese producten. In de dagen daarvoor probeerden de twee landen elkaar ook al te treffen met importheffingen. Bij een grote migratiestroom vanuit Venezuela naar Curaçao zal Nederland geen actieve hulp bieden. Dat heeft minister Blok tijdens een bezoek aan het eiland gezegd. Hij ziet het vluchtelingenbeleid van Curaçao, Sint Maarten en Aruba als een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. Bij problemen is het volgens de minister aan de vluchtelingenorganisatie van de VN om een oplossing te vinden. Venezuela gaat gebukt onder een diepe economische crisis. Veel mensen wagen de oversteek naar Curaçao. Blok trekt wel 100.000 euro uit voor de detentiecentra op het eiland... en medewerkers van de IND gaan helpen bij het bepalen van de status van gevluchte Venezolanen. Het weer. Vannacht nog kan het even gaan vriezen. Overdag vrij zonnig, wel wat stapelwolken en 12 tot 16 graden. Het weekend, dan wordt het nog warmer, plaatselijk 19 à 20 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin.